Clemens Peters met het NOS Journaal. Binnen de regeringspartij VVD groeien twijfels over het behouden van de Nederlandse vuurwerktraditie. VVD-leider Jesselgus spreekt over een dilemma. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is officieel tegen een verbod... maar zal voorafgaand aan een Kamerdebat eind deze maand over de afgelopen jaarwisseling... zijn standpunt opnieuw bepalen. Een eventuele koerswijziging van de VVD zal overigens op korte termijn niet tot een algeheel vuurwerkverbod leiden. De drie andere regeringspartijen voelen namelijk niets voor een verbod. De Britse prins Harry lijkt bereid een rechtszaak tegen krantenmagnaat Rupert Murdoch te schikken. Dat bleek op de eerste zittingsdag toen advocaten van beide partijen de rechtbank om uitstel vroegen om te onderhandelen. De zaak draait om het afluisteren van telefoons van Harry en vele andere prominenten tussen 1996 en 2011. Daar is het mediaconcern al voor veroordeeld, maar Harry wil in deze rechtszaak aantonen dat de hoogste bazen van het mediaconcern, NGN, wisten van het jarenlang systematisch afluisteren. De wolvin die gisteren in een schuur in het Gelderse dorp Hengelo werd gevonden... is mogelijk eerst aangereden. Gisterochtend deed een automobilist melding van een aanrijding met een wolf. De politie heeft daarna geen contact meer kunnen krijgen met die melder. Nadat de wolf was gevonden in de schuur is ze onderzocht... en het blijkt een vrouwtje van vijf jaar oud te zijn. Ze heeft nog geen jongen gehad en vermoedelijk is ze vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Omdat ze geen ernstige verwondingen of botbreuken had... is ze gistermiddag verdoofd en teruggezet in het bos. Tegen de jongen van 19, die verdacht wordt van het plegen van een aanslag... bij het huis van een loodgieter uit Vlaardingen... is 3,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De jongen is de zoveelste die is aangehouden voor de reeks aanslagen bij de woning. En het is nog altijd onduidelijk waarom die werden gepleegd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met temperaturen rond het vriespunt. Morgen weer grijs met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten regen.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 Luther Beckin is een Amerikaanse eh, saxofonist, een tenorsaxofonist, maar ook een eh, fluitist. En hij eh, is een orkestleider, maar hij is ook getrouwd met Toshiko Akiyoshi, een pianiste. En zij komt later ook nog voorbij. Van het album I'll Be Seeing You ga ik het nummer draaien Ruby My Dear, de Luther Beckin Quartet. Thank you. Deer van Lutebecken. En zoals gezegd, later komt hij nog een keer voorbij met zijn vrouw Toshiko Akiyoshi. Ik blijf oefenen op die naam. Toshiko Akiyoshi. Ik ga verder met Ella Fitzgerald. Want zo af en toe zit ik eens eh, door mijn collectie eh, jazz te bladeren. En dan bedenk ik meer, oh ja, die zal ik ook weer eens draaien. En Ella Fitzgerald hoort daar natuurlijk ook bij. Ik heb een nummer uitgekozen van een album dat heette The Warriors Van nummers eh, uitgebracht tussen 1941 en 1947. En het nummer wat ik ga draaien heet Mama Come Home, Ella Fitzgerald. Oh mama, please come home. Oh mama, please come home. Oh. Mama, oh mama, come home with me now. Papa and me, we are hungry and how? You've been away since a quarter to two, jumping around with that jitterbug crew. Papa's been mending the holes in his socks while you stick nickels in the jitterbug box. Mama, come home. Come come cook a chick. Mama, come home. Come on, you cook 'em slick. Mama, come home. Come on, but double quick. Mama, oh, mama, oh, mama, come home. Mama, come home. Come on, make with a steak. Mama, come home. Come on, bake with a cake. Mama, come home. Come on, give us a break. You've been away all day, and that is why you hear me saying, Mama, oh, Mama, come home with me, please. Gone are the crackers and gone are the cheese. Mama, oh mama, the best thing to do. Seeing that Pop is a jitterbug too. And he's so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the jitterbug box. Mama, oh mama, come home with me now. Papa and me are hungry and how. Do da do da do da da da da da da. mama, come home. Please give us a break. You've been away all day, and that is why you hear me saying, Mama. Oh, mama, come home. Oh, mama. Oh, mama, come home. Say, Papa's so mad that the house really rocks. You'd better come and bring the jitterbug box. Mama Come Home met Ella Fitzgerald. De volgende die klaar staat is het Buddy Collette met de Chico Hamilton Sextet uit 1956. Het album Tanganyika. En ik heb natuurlijk eh, eind vorig jaar een eh, uitzending gemaakt... geheel gewijd aan uh, eh, fluitisten in de jazz. En daar zat Buddy Collette ook bij. Maar hier samen met Chico Hamilton Sextet... weer een hele andere soort uitvoering. Het nummer heet And So Is Love... Buddy Colette met Chico Hamilton Sextet. van het album Tanganyika en het nummer heet And So Is Love. Ik ga een beetje heen en weer in deze uitzending met eh, oude bekenden en eh, wat meer onbekende en ook wat eh, nieuwe artiesten voor CFM Jazz. En een van de oude bekenden is Diane Reeves. Van het album Good Night and Good Luck ga ik draaien Who's Minding the Store. roses. met Who's Minding the Store. Ik ga verder met Louis Smit. Louis Smit is een ehm, trompetist. Hij was een trompetist, want hij is overleden een aantal jaren geleden. En hij is niet zo heel erg bekend. Hij maakte in eh, begin jaren 50 een, eh, een album Here Comes eh, Louis Smit. Hij speelde met een aantal grote artiesten, waaronder Count Basie... Donald Byrd, Kenny Dorham, maar ook Zoet Sims en nog vele anderen. En na een aantal eh, succesvolle tours en optredens besloot hij eh, zijn carrière om te gooien. En eh, hij werd muziekdocent op een Amerikaanse high school. Later in eind jaren 70 begon hij weer op te treden en begon hij ook weer albums te maken. En uit die periode heb ik het album uitgekozen dat heet Pranking. Uit 1979 is het. Ik ga ervan draaien het nummer I Can Get Started met drums Billy Hart... Ehm, piano Roland Henna, saxofoon Junior Cook... en natuurlijk op trompet en flugelhorn Louis Smith. I Can't Get Started. dat was Louis Smit met eh, I Can't Get Started. Ik ga verder met eh, de jazzgitarist Kurt Rosenwinkel... van zijn album The Next Step, Path of the Heart. Rozenwinkel met Path of the Heart. Ik ga verder met weer een sprongetje terug in de tijd. Ik ga naar Marion McFarland. Een uh, eh, jazzpianiste die eigenlijk in mijn programma's nog niet eerder voorbij is gekomen. En toen ik haar geschiedenis opzocht, eh, zag ik een interessant verhaal. Zij is een Amerikaanse, is in eh, Engeland opgegroeid. Heeft daar jazz ontdekt en ehm, heeft daar muziek gestudeerd, klassiek. En uh, zij ontmoette daar haar latere echtgenote, de eh, de leerling van eh, Bix Beiderbecke, de cornetist Jimmy McFarland. Ze vertrokken na de oorlog naar eh, Amerika, naar Chicago eerst en later naar New York. In New York werd ze beroemd eigenlijk in het ehm, Hickory House op uh, 52nd Street. Zij traden daar dagelijks op en vele jazzgrootheden die hoorden hun spel daar. En zij stonden natuurlijk ook dicht in de buurt van andere jazzclubs waar zij veelvuldig naartoe gingen om hun repertoire uit te breiden. In 1960 eh, kreeg ze een radioshow. En dat was ook een leuk verhaal, want daar ontwikkelde ze een jazz-opvoedingsprogramma voor scholieren. Dat werd landelijk een eh, groot eh, succes in Amerika. Ja, dat zouden we in deze tijd ook nog wel eens kunnen doen. Dat lijkt me leuk. Later ging ze haar eigen platenlabel oprichten. En in 1978 ging ze voor televisie presenteren. En daar kwam ze met heel veel artiesten. Ze heeft meer dan 700 gasten ontvangen in, ehm, in de periode tussen 1978 en 2010. Goed, genoeg van haar eh, historie. Ik heb het album uitgekozen After Dark uit 1955. Daar speelt zij op bas uh, Billy, Bill Crow, op cello uh, eh, Lucian Smith, drums Joe Morello en op harp Betty Glaman. En natuurlijk op piano Marion McFarland. Everything But You. Garland met Everything But You. Ehm, ga verder met eh, Toshiko Mariano. Ik had eerder al gezegd Toshiko Akiyoshi. Zij eh, komt natuurlijk uit Japan, is eh, in Amerika gaan, gaan, gaan studeren, optreden. En daar is ze getrouwd, eerst met Charlie Mariano. Charlie Mariano, een alt-saxofonist, Toshiko Akiyoshi, een pianiste... En in 1960 eh, hebben ze een album gemaakt... Ehm, in een beetje een Bud Powell-achtige stijl. Ehm, maar waar ehm, Mariano eigenlijk zelf meer eh, een beetje lijkt op de stijl van Charlie Parker. Een interessante combinatie. Ze spelen samen met eh, Gene Jericho Bas en Eddie Marshall op drums. nummer heet Deep River, Toshiko Mariano Quartet. van het Toshiko Mariano Quartet. Dan ben ik eh, toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. En natuurlijk komen we zo direct na het nieuws weer terug met nog veel meer eh, mooie muziek. Dus blijf vooral luisteren en genieten van, eh, van heerlijke jazz. Wat ik klaar heb staan is I'm in Love van Abby Lincoln. Maar niet alleen Abby Lincoln, samen met Stan Getz. Het komt van het album You Got Band uit 1991. Abby Lincoln met Stan Getz. There's a feeling of gladness mingled with sadness. Oh, this state of mind. Lover, please be kind to my heart in love, so in love with a whispering breeze, birds in the trees, children out at play, and the break of day.